Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het water van de afgelopen dagen is een deel van het watertekort opgeheven. Eerst was het tekort nog 150 mm en nu is dat 134. Vooral de landbouw profiteert volgens Rijkswaterstaat van de regen. Het Centraal Planbureau zegt dat mensen die straks toch met 65 met pensioen willen... de rest van hun leven gemiddeld 6 à 7 procent minder kunnen besteden. Het CPB heeft het pensioenakkoord doorgerekend. Minister Kamp en de werkgevers zien het als een steun voor het akkoord. Ze constateren dat verhalen over een veel groter koopkrachtverlies voor mensen die eerder stoppen met werken niet waar zijn. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gevechten uitgebroken tussen aanhangers van de verdreven president Mubarak en tegenstanders van het oude regime. Vanmiddag gingen enkele honderden aanhangers van Mubarak de straat op om hun steun te betuigen. In de loop van avond kwamen er steeds meer tegenstanders op de been, waarna de situatie uit de hand liep. De 83-jarige Mubarak werd op 11 februari afgezet na een volksopstand. In augustus begint de rechtszaak tegen hem. Oud-president wordt ervan beschuldigd dat hij opdracht heeft gegeven om het vuur te openen op de demonstranten. Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen. In de Brabantse plaats Asten is een illegaal kinderdagverblijf per direct gesloten. Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat de crash geen vergunning had en het personeel niet de vereiste papieren. Verder zou het gebouw niet aan de veiligheidseisen voldoen. De GGD deed onderzoek naar aanleiding van een klacht. Bij een zwaar ongeluk op de A6 zijn afgelopen avond zeker acht mensen gewond geraakt. Twee auto's en een busje botsten ter hoogte van Almere op elkaar. Vijf mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook kinderen. Drie gewonden zijn er slecht aan toe en A6 was bijna drie uur afgesloten geweest.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 Telling me she had to go So I dropped her at the spot in my 4 by 4 So I told her I can't be late The girl's taking up my time Had to hit her with a line So I told her I can't wait to freak. See you at the same time next week to rhyme, I gotta be backstage at a quarter past nine. Come on. Telling me to change my mind, she like Britney Spears, baby, hit me one more time. So I told her I can't be late, the girl's taking up my time, had to hit her with a line.